Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de metro in de Russische stad Sint-Petersburg is een explosie geweest. Volgens het staatspersbureau TAS zijn daarbij zeker tien doden gevallen en twintig mensen gewond geraakt. Het zou gaan om een aanslag met een explosief in een wagon van de metro. Het gebeurde op een groot station in het centrum van de stad. Acht omliggende metrostations zijn gesloten. Op foto's die op Twitter circuleren is te zien dat het station vol rook hangt. Gewonden liggen op de grond. Buiten staan veel brandweerwagens. President Poetin is vandaag in Sint-Petersburg. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers. Vier jongens die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling van een homostel in Arnhem hebben zich gisteren gemeld bij de politie. Het zijn drie jongens van 16 en één jongen van 14. De politie had eerder al twee verdachten opgepakt van 14 en 20 jaar. De slachtoffers liepen na een avondje stappen hand in hand over straat. Ze werden uitgescholden door een groepje jongens en aangevallen met een betonschaar. De man die vier jaar geleden een tas met een bom in het station van de Duitse stad Bonn achterliet, is veroordeeld tot levenslang. Marco G. wilde een aanslag plegen met een zelfgemaakte pijpbom. Door een technische fout ging die niet af. De dader had zich bekeerd tot de islam en radicaliseerde. De Duits-Turkse journalist Denis Yücel, die in Turkije gevangen zit, krijgt bezoek van de Duitse ambassade. Yücel werd zeven jaar, weken geleden in Istanbul opgepakt wegens propaganda voor terreur en aanzetten tot haat. Volgens zijn werkgever, Die Welt, zit hij vast omdat hij schreef over gehackte e-mails van de Turkse minister van Energie, die ook de schoonzoon is van president Erdogan. Het weer. In het noordoosten schijnt de zon. Verder nog op veel plaatsen bewolkt. Maar bijna overal breekt de zon uiteindelijk door. Het wordt maximaal 18 graden. Na een heldere, vrij koude nacht is het morgen eerst zonnig. Later raakt het weer bewolkt, maar het blijft droog. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging ten zuiden van Rotterdam op de A29 naar Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 12 kilometer file.